Renate Kok met het NOS Journaal. Nog eens twee AZC's hebben aangegeven niet mee te doen aan de open dag morgen. Daarmee blijven nu in totaal vijf AZC's om veiligheidsredenen dicht voor het publiek. Het gaat in ieder geval om het AZC in Hoofddorp en twee AZC's in Amsterdam. De namen van de andere twee zijn niet bekendgemaakt. Op 175 plekken gaat de open dag wel door. Op verschillende locaties zijn op advies van de politie extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Afgelopen week was het op meerdere plekken onrustig bij AZC's. De EHEC-bacterie, waar in België meerdere ouderen ziek door werden en overleden... zat waarschijnlijk in rauw rundvlees, meldt de VRT. Alle getroffen wooncentra hadden dat vlees bij dezelfde leverancier ingekocht. Negen bewoners van woonzorgcentra overleefden de besmetting niet... en meer dan 70 mensen werden ziek. Het ging om mensen met een broze gezondheid... waardoor ze extra kwetsbaar waren. De EHEC-bacterie is een variant van de E. coli-bacterie... maar komt veel minder vaak voor. Het parlement in Slowakije heeft toch ingestemd met een omstreden grondwetswijziging. Die houdt in dat het land nog maar twee geslachten erkent... en dat Slowaaks rechts boven het Europese recht gaat gelden. Eerder was er nog te weinig steun voor die wet van de pro-Russische premier Fico. Met hulp van conservatieve oppositieleden haalde die wijziging het vandaag nipt. Experts vrezen dat mensenrechten in Slowakije nu verder onder druk komen te staan. Ook is de wijziging in strijd met EU-regels. Afgelopen zomer waren er meerdere grote protesten tegen die wet in Slowakije. En een handbalteam uit Venlo probeert al twee dagen te vergeefs de Vareureilanden te bereiken voor de Europese bekerwedstrijden. Door slecht zicht en harde wind kunnen er ook vandaag geen vliegtuigen landen op de archipel boven Schotland. Het team is inmiddels weer op de terugweg naar Kopenhagen. Hoe het verder moet met het toernooi is nog niet duidelijk. Het weer, vanavond wat lichte regen. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 9. Morgen afwisselen zon en wolken en maximaal 18 graden.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 Dit is ZFM. very much in love, perfect match like fingers in a glove. Wanting to be together, river. Well, they went out quickly and tied the knot. Time showed they should have not, but whoa. They started slowly falling.